Laten we beginnen met oefening nummer 1. Oefening nummer 1. Die zegt, Ayin al-af'al al-sahihat al-akhir wal الصحيحة al-akhir fil-ibarat al الآتية. Wat moet je hier doen? Je moet even aanwijzen waar al-af'al al-sahihat al-akhir zijn en الأفعال المعتلة الآخر zijn. In deze grote zin. Ik zal de zin eerst even lezen. خرج فريد يتنزه ويمتع نظره بمحاسن الطبيعه فصادف جدولا يجري ماؤه فيروي الزرع ويلطف الهواء ولقي أغناما تروح وتغدو آمنة وآمنة ترعى الكلأ وتشرب الماء ورأى أشجارا تدنو أثمارها وتميل بأغصانها فوقف عندها ساعة حتى إذا مالت الشمس إلى الغروب قفل راجعا Dus laten we eerst even kijken waar al afhaal zijn in deze zin. We gaan eerst even al afhaal eruit halen. طيب Wie wil de eerste fi'al eruit halen? طيب تفضل أخي عبد الرحمن صحيح نعم خرج خرج إف الفعل فعل ماضي فعل مضارع وفعل أمر خرج fi'al madi. Ahsan. Naam. Kharaja is fi'al madi. En betekent ehm, uit. Hij ging uit. Hij ging uit. Eh, misschien is het uh, verstandig om eerst de zin te vertalen en dan gaan we verder met het uithalen van de werkwoorden uit de zin. Dus de zin zegt, خرج wa يتنزه ويتمتع ويمتع نظره بمحاسن tabia Farid ging uit van zijn huis. يتنزه ويمتع نظره nadarahu. wandelend. Hij ging uh, wandelen. Hij ging uit om te wandelen. Wa ويمتع نظره بمحاسن tabia En hij wil uh, genieten van de mooie natuur. Zo niet letterlijk vertaald, maar de betekenis ervan. فصادف جدولا يجري ماؤه en hij kwam een kleine een klein rivier tegen waarvan de, het water stroomt. فيروي الزرع ويلطف الهواء. Het water geeft, dus de, deze rivier geeft water aan de planten. ويلطف الهواء en verkoelt de lucht. ولقي أغناما تروح وتغدو en hij zag en hij kwam ook eh, lammen tegen die hen en weer lopen. Aminatan tar'a. Ze grazen in vrede. Al-kala. Ze grazen, ze eten het gras in vrede. وتشرب ma en drinkt van het water. Wara'a Ashjaran tadnu أَثْمَارُهَا En hij zag bomen waarvan de vruchten dicht, dichterbij komen. Omdat ze zeg maar groter zijn geworden en rijp, dan komen ze dicht bij de mens te staan. وَتَمِيلُ بِأَغْصَانِهَا En deze bomen, die hebben takken die heen en weer uh, hoe noem je dat? Tamiel schuiven of krom gaan. فوقف عندها ساعة حتى إذا مالت الشمس إلى الغروب قفل راجعا إن هاي ستونت باي ديز بوم ان ان اور اوف ان تايتشي حتى إذا مالت الشمس تضت د زون ان دي ريختين فان اوندرغان خين Toen is hij teruggekomen naar huis. طيب وخا فعلا خرج فريد يتنزه ويمتع نظره بما حسن الطبيعة ذهب خزين تط الفعل إيش تفعل أت زين تط إيش خرج تفيد الفعل زي فيو تفيد الفعل أت زين هاله آه، نعم تفضل أخي أبو يوسف أحسنت نعم يتنزه يتنزه يعني يتنزه بالتيكنت uh, يتنزه Wil zeggen, ehm, ja, hij wandelt. Hij wandelt. En derde, derde werkwoord uit deze zin. Ik verstand het niet. Eh, wil zeggen, hij wandelt. wandelen. Nou. Is het duidelijk? Um, Nasiratu as-sunnah. Derde werkwoord. Tfaddal. يمتع أحسنت نعم يمتع Kijk, het werkwoord yatamatta'u, yatamatta'u betekent hij geniet. En yumatti'u, in dit geval nadarahu, hij uh, laat zijn ogen genieten van de uitzichten van de natuur. Dat is het verschil tussen yumetti'u en yetametta'u. Yetametta'u, hij geniet zelf. En yumetti'u betekent hij laat iets anders of iemand anders genieten. In dit geval zijn ogen. Nou, vierde. Vierde werkwoord. Dus de had vertelling. Sadafe, accent. Sadafe. Sadafe is, de, is het vierde werkwoord. En dat betekent, hij kwam tegen. Hij kwam tegen. En de vijfde, vijfde werkwoord. Abdurrahman, tfaddal. Uh, Umm Sousan, tfaddali, sorry om سو أم سوسن تفضلي moet je niet bij of het ver. Dat doen we later inshallah. Dat doen we later. Eerst even de werkwoorden eruit halen en daarna gaan we zeggen of het fi'al mu'tal al-akhir of fi'al mu'tal of sahih al-akhir. Nou. Uh, Om Sosen zegt, yajri. Ahsend, naam, nou, yajri. Yajri betekent letterlijk hij rent. Hij rent. In dit geval betekent dus het stroomt. Het water stroomt. Tayyib. Volgende. Volgend werkwoord. Tfaddal, Abu Yusuf. يروي of يروي أحسنت يروي en يروي betekent water geven hij geeft water nou volgende wie wil volgende, het volgende werkwoord eruit halen ناصرة السنة تفضلي يلطف أحسنت يلطف dat betekent uh, verkoelen of uh, verlichten verkoelt uh, de lucht أحسنت volgende werkwoord zuster Salafia تفضلي لقي أحسنت لقي betekent ook uh, hij kwam tegen. En volgende. آه برودر أبو يوسف تفضل تروح أحسنت تروح تروح betekent uh, gaat ze gaat of hij gaat en volgende even kijken zuster Ummu Sousan تفضلي tardu of tardou. Nee, het is tardu. Tardu. Dus uh, is het geval. Tardu. Tardu wil zeggen, uh, eh, tasiru betekent eh, ja, ook loop. Ze, loopt. Ze loopt. نعم تروح وتغدو الفوخند زوجة الثلاثية تفضلي طرعة تعدو أمين طرعة أحسن طرعة طرعة بتكنت خرازن eten van het gras. En el kele betekent gras. Nou, de volgende. Abu Yusuf, wat dan? Tashrabu. Naam. En ze drinkt. En de volgende. Abdurrahman, wat dan? Ra'a. Dat betekent zag. Heel goed. Volgende. van Dali. Tadnu. Heel goed. Dat betekent komt dichtbij. Volgende. Abu Yusuf. Tamilu. Heel goed. Tamir betekent hen en vier gaan met uh, eh, het pak, wat eh, schuin en krom gaat vanwege eh, de wind. volgende. Om Moesousan van Bunny. Wakafa betekent staan, heel goed. Wakafa, hij stond. Nog meer. Uh, Salafia. Malet, heel goed. Malet betekent ook eh, ja, schuin lopen, schuin gaan. En wat nog meer? Abu Yusuf, tfaddal. Kafala, heel goed. Kafala betekent terug Teruggaan, hij ging terug. Nog meer? Nee. Dat zijn alle werkwoorden uit deze zin. Tayyip, het is nu tijd voor al gebed. Eh, we gaan het hierbij laten en dan komen we inshallah ta'ala na het gebed terug om verder te gaan met de oefeningen. Dus na Salat al Aisha. komen we die ta'ala terug. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد We gaan inshallah ta'ala verder met de oefeningen. De eerste oefening was Eh, bij de eerste oefening was de bedoeling dat je uit de zin eh, af'al eruit gaat halen. En dan moet je onderscheid gaan maken tussen fi'al sahih al-akhir en sahih in mu'tal al-akhir. Fi'al sahih al-akhir en fi'al mu'tal al-akhir. Wat het onderwerp is van deze les. ذهب خرج يتنزه يمتع صادف يجري يروي يلطف لقي تروح تغدو ترعى تشرب رأى تدنو تميل وقف مالت قافلا Nu gaan we even kijken wat voor afhaal het zijn. Als we beginnen met kharaja. Wat voor, wat voor fi'al is het? Is het fi'al mu'tal al-akhir of صحيح الآخر خرج wie wil antwoord geven نعم تفضلي جست السلفي خرج is آه، فعل صحيح الآخر warum is het zo warum is خرج فعل صحيح الآخر warum wat is de reden dat we fi'al kharaja, fi'al sahul akhir noemen, omdat het niet eindigt met een van de huruf al-illa. Heel goed. Hij eindigt niet op een van de huruf al-illa. En dat zijn, wat, zijn de huruf al-illa? Wat zijn huruf al-illa. الياء الألف الواو أحسنت en jim dat is de laatste letter van Haraja die is dus geen van de drie en daarom is hij fi'al sahih al-akhir heel goed uh, iemand anders يتنزه يتنزه is het fi'al صحيح الآخر of معطل الآخر جستر أم سوسن تفضلي يتنزه يتنزه is فعل صحيح الآخر omdat hij eindigt op een zi, uh, zij en dus niet op ja, wauw of alif. Uh, het is يتنزه. Deze ha aan het eind van Het werkwoord van het fi'al is een oorspronkelijke letter. Het is geen bamir. Het is geen verwijzing. Zoals we zeggen bijvoorbeeld. Ra'aytuhu. Ik zag hem. Ra'aytuhu. El ha hierin, dat is bamir muttasil. Hij, hij verwijst naar iemand, naar hem. Maar je yetanazzahu, dat is eh, de ha hierin is een oorspronkelijke letter in geen verwijzing. Nou, dus de laatste letter is inderdaad al-ha en niet zij, niet zet. Al-ha is de laatste letter, maar alsnog, al-ha is geen van de huruf al-illa, geen ja, geen waw en geen alif. En het is dus fi'al sahih al-akhir. يتنزه اسم فعل مضارع أن تنزه إصدار الفعل فعل ماضي فن يتمتع ناصرة السنة يتمتع فعل صحيح الآخر أو فعل معتل الآخر يتمتع sorry, geen yatamatta'u, maar yumatti'u. Yumatti'u is het werkwoord wat we hier in de zin hebben. Yumatti'u. En ik heb uitgelegd wat het verschil is tussen yumatti'u en yatamatta'u. Dus yumatti'u is dat fi'al sahih al-akhir of fi'al mu'tal al-akhir. Yumatti'u fi'al sahih al-akhir omdat het eindigt op een ayn. Ahsend en niet op een van de drie letters van al Heel goed. Um, sadafa. Sadafa. Andere broeders en zusters. صادف فعل صحيح الآخر أوف معتل الآخر طيب جزء الثلاثية تفضلي صادف فعل صحيح الآخر أم دوت أيندخت ميت الحرف الفاء إن دي بحوت دس نيت تد حروف العلة هل خود كومبليت وورد يجري يجري فعل صحيح الآخر أوف معتل الآخر يجري طيب ناصرة السنة تفضل يجري فعل معتل الآخر omdat het eindigt met de letter ja en ja behoort tot de letters van illa. Heel goed, compleet antwoord. يروي يروي of nee يروي staat hier يروي أروى يروي maar يروي kan ook يروي Waar zijn, waar is de rest? Jorwi, طيب سلفية تفضلي Jurwi fi'al mu'attal al-akhir, omdat het eindigt met de letter ja. En al-ja behoort tot de letters van al-illa. Nou, heel goed. Ik eh, denk dat jullie het begrepen hebben. Tenminste, de mensen die antwoord hebben gegeven. En dan... Um, ga ik وعليكم السلام ورحمة الله نار أوفنين توي دي إس إتشي مولكر اجعل كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا لفعل المعتل الآخر دوس وات مدون إس إت فولغند يموت de volgende woorden in een zin maken Dus één voor één in de zin maken. Zodanig dat deze asma, deze woorden, fa'il worden. Fa'il worden. En dan wel voor een fi'al die mu'tal al is. Dus je moet een zin maken met daarin een fi'al mu'tal. En de fa'il daarvan Dat hoort dus een van deze asma te zijn. Al-ma, al-dhi'b, al-hisan, al-rajul, al-tifl, al-ghanam. Laten we beginnen met al-ma. Al-ma. Maak een zin waarin al-ma fa'il is van een fi'al mu'tal al-akhir. طيب زوجة السلفية تفضل يجري الماء أحسنت يجري الماء يجري الماء يجري اسم فعل مضارع مرفوع يا انو اسم مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أو نيت Dat is eigenlijk de essentie van deze les. Want voor fi'l mu'tel, al-akhir, kan dus niet duidelijk aan het eind geschreven worden. Je kan niet zeggen Yejriyu. Yejriyu. Nee, het is Yajri. En hoe het precies zit met al-Arab, dat zal inshallah ta'ala later komen. Maar toch geef ik hier een hint en dat is eh, Yajri is fi'al mudari' marfu' bid-dammati المقدرة على الياء المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الثقل اتش مولك ام تزيخ يجري مار يزيخت يجري ان دي ضمة اسرفل ما دي سبريكي نيت اوت omdat het moeilijk uit te spreken is. Het is wel mogelijk. Je kan zeggen yajriyu. Het is mogelijk, maar het is moeilijk. Ik zal de, Arab nog een keer herhalen, inshallah. yajri is fi'al mudari' marfu' بالضمة al على mana'a min من al-thiqal. Als ik het ga vertalen, dat is als volgt. Yajri is fi'al mudari' marfu'. Dat weten we wat het is. Wat is het teken van rafa? Dat is ad-damma. En in dit geval is damma niet duidelijk te zien aan het eind van het woord. Maar met ad-damma al-muqaddara ala al-alif. Ala al-ya, sorry. Ala al-ya. degene die heeft belemmerd om die, om die uh, Dhamma duidelijk te zien is aan het eind van het woord op die lia, dat is al-thiqal. betekent het is zwaar voor de tong. Het is zwaar voor de tong om het uit te spreken. Vandaar dat het niet duidelijk zichtbaar is. Vandaar dat het niet wahira fi akhirihi is. نعم إن الماء فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره نعم سداد لك الحمد لله دخلني نار الذئب الذئب الذئب ده de wolf. Je moet een zin maken. Zodanig dat de wolf al-zi'b fa'il is van een, van een fi'al die mu'tel al-akhir is. nasiratu al-sunnah. الذئب ينادي الذئب أحسنت ينادي الذئب The wolf roept ينادي أقصد إعراب هي Arab hiervan ينادي is فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الذئب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أن ينادي إذ فعل معتل الآخر waarom? omdat hij eindigt op alia en alia is een van de drie huruf al-illa al-hisan wie doet al-hisan الحصان moet je in een zin maken zodanig فاعل مرفوع van een فعل die معتل الآخر معتل الآخر ثلاثية تفضل يجري الحصان هل خط يوفنيت ver te denken. Yejri al-Hisan. Al-Hisan, dus de, het paard, rent. يجري is فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الحصان فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره Nou, de overige drie laten we als huiswerk. Dan gaan we nu naar onderdeel 2 van oefening 2. اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا به لفعل صحيح الآخر. Wat moet je nu doen? Is de volgende asma in een zin maken zodanig dat deze asma maf'ul bihi worden voor een fi'al wat sahih al-akhir is. Dit is ietsje makkelijker dan de vorige. Atta'am, het eten. Atta'am. Wie doet deze? Atta'am moet je dus in een zin maken, zodanig dat het ta'am mef'ul bih is. En wel, al fa'il daarvan moet sahih al-akhir zijn. Ik hoop dat de ander niet slapen. we gaan eh, zo inshallah eh, ta'ala stoppen. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Het Wat doe je met taam? Het is het, eh, het eten. Is hetgene wat je eet. Dus maak het in een zin. En mevrouw bihi. Je weet wat mevrouw bihi is. Ik hoop dat jullie wel nog wel weten wat mevrouw bihi is. Anders zal ik even vragen wat het is. Kan iemand mij vertellen wat een faulbe is? Wat dali zuster Umm Sousan? Wat is mijn maf'ul bih? الرجل أو أوكي الرجل يأكل الطعام is it الطعام الطعام of الطعام الرجل يأكل الطعام is it الطعام الطعام of الطعام الطعام staat geen harf voor toch. Uh, is iedereen het hiermee eens? zijn jullie het mee eens nee ik niet wie nog meer niet عبد الرحمن nee سوسن niet الطعام حرف حرف به حرف به <laughs> je haalt een beetje alles door elkaar het is ta'ama, accent, at-ta'ama Maar het is geen, geen harfun bihi. Wat is het wel? Maf'ulun bih. Nou, maf'ul bihi. Ja, ik weet dat, het, eh, dat je eh, het, goede bedoelde. Nou, maf'ul bihi. En maf'ul bihi is altijd mansoob. Fa'il is altijd marfoor. En maf'ul bihi is altijd mansoob. Altijd mansoob. Trouwens, de mensen die nog geen toets hebben gemaakt, die hebben nog de gelegenheid om het te maken. Het liefst natuurlijk op tijd inleveren, maar degenen die het nog niet hebben gemaakt, die kunnen het alsnog inleveren. De twee toetsen. En dat is ook een goede uh, herhaling van de afgelopen lessen. Dus, الرجل يأكل الطعام de man eet het eten. يأكل is فعل معتل الآخر of صحيح الآخر جستر أم سوسن يأكل is فعل معتل الآخر of صحيح الآخر يأكل is فعل صحيح الآخر ضروم ضرمث يأكل فعل صحيح الآخر Dat komt omdat, omdat hij eindigt op de laam, niet op horof al-illa. Heel goed, ahsan. Al-laam is dus geen harf van al-illa, vandaar dat hij fi'al sahih al-akhir is. Al-kurah. الكرة لا هير مخ عبد الرحمن أن <laughs> أنتوت بخيف الكرة معكم زين جو دات الكرة مفعول به إيش فور فعل دات صحيح الآخر إيش جي يلعب عبد الرحمن بالكرة ليش تذكر رغم بيتفاد يلعب عبد الرحمن بالكرة waarom is het fout Wat denk jij? Waarom? Omdat Yel'abu op wow eindigt. Nee, nee, nee. Hij eindigt niet op wow. Yel'abu. Dat is ba met damma erop. En niet Yel'abu. يel'abu. El ba met damma erop. Waarom is er damma erop? Omdat, omdat die fi'al mudari' is. En fi'al mudari' is altijd marfoa. Dus Arab is يلعب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره أو على آخره Dus het is wel فعل صحيح الآخر الباء is geen alif Geen wou en geen ja. Maar er is iets anders aan de hand in jouw zin. De vraag is, maak een zin zodanig dat al-Qur'ah maf'ul bihi wordt voor een fi'al wat sahih al-akhir is. Weet je wat er mis is met de zin? Even kijken. Dan misschien iemand anders antwoord. Of wil je nadenken, broeder Abdurrahman? طيب zuster Nasiratu, Nasiratu Sunna, tfaddal. Ik ben de stof vergeten. Uh, moet je een beetje herhalen, hè? herhaling doen. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب آه، بالكرة اسم اسم مجرور خين مفعول به أحسنت نعم الكرة اسم مجرور فاروم اسم مجرور omdat هاي komt omdat هاي ناء حرف جر komt namelijk نعم. الباء بالكرة المفعول به wat is dat ook weer wie kan mij مفعول به is Het is heel belangrijk om af en toe terug te grijpen op wat we geleerd hebben, zodat we niet vergeten wat we gehad hebben. En vandaar dat ik zulke vragen stel. Wat was mevrouw bihi ook weer? Wie weet dat? Ik zie nog geen hand. Wat is mevrouw Bi? Taib. Wat is... Oh, er komt iemand. Uh, broeder Najim, dat? Broeder Najim. Wat is mevrouw bihi? Mevrouw bihi zegt iets over de fa'il. Mevrouw bihi zegt iets over de fa'il. Dat hoeft niet. Hoeft niet. Mevrouw bihi hoeft niets te zeggen over de fa'il. Dat is iets anders. Eh, ehm, degene die informatie geeft over al-mubtada, dat is khabar. Als je een zin hebt waarmee je, eh, waarin je begint met een ism, dat wordt de mubtada, en de ism die daarna komt en vertelt informatie over al-mubtada, dat is khabar. Maar al-fa'il is iets anders. Tayyib, even kijken. Islam, sab'a. Wat is maf'ul bih? Sorry, ik, probeer iedereen te betrekken bij... Dus als er iemand zeg maar, ervoor is, dan probeer ik toch iemand anders die nog niet meegedaan heeft, naam Islam Sabah. Wat is mevrouw B? Ism die altijd mansoob is, waarop een handeling van een fa'il verricht is. Accent leidend voorwerp, dat is het. Een ism waarop een handeling of de handeling van de fa'il is verricht. En die is altijd mansoob. In het Nederlands, dat is leidend voorwerp. Als we teruggaan naar de regel, wat was de regel? al المفعول bihi ismun منصوب waqa'a alayhi fi'alul fa'il. Waqa'a alayhi fi'alul fa'il. dus een ism منصوب waarop de handeling van een fa'il of de fa'il is verricht heel goed en wat is al-fa'il? Wat is al-fa'il? Even kijken. Abdurrahman, fadda. Wat is al-fa'il? Is misschien iets aan de hand? Tayyip. Het duurt lang. Misschien heb je ergens een probleem mee. Eh, even kijken. طيب نجم تفضل Fa'il is de uitvoerder. Ja, degene die de handeling uitvoert. Oh, sorry, hij was aan het schrijven inderdaad. Ism die altijd maar voor is en er komt altijd een fi'al ervoor. Fa'il is degene die het daad verricht, dus onderwerp. Heel goed. Ahsend. Dat is het. Ook uitvoerder. Degene die de handeling uitvoert. Verricht. Heel goed. En hij is altijd marfu'. طيب. Nu gaan we terug naar Al-Qura. Naar de bal. Jij zei يلعب ja, يلعب عبد الرحمن بالكرة Al-Qura is dus hier geen maf'ul bihi. Omdat hij komt na een harfu jar. En is dus ism majroor. Hoe zou je een andere zin maken waarbij al-Qura maf'ul bihi is voor een fi'al wat sahih al-akhir is. طيب نجيب تفضل Ik had, oh ja, oké. Okay. Ja. Uh, iemand anders die antwoord hierop wil geven. Dus een zin maken. Zodanig dat al-Qura maf'ul bihi is. Tfaddal Abdurrahman. يربح عبد الرحمن الكرة يربح heel goed dat kan Abdurrahman vindt een of de bal. Dat kan. Ahsan. Yalabu is fi'al sahih al-akhir. Abdurrahman is eh, fa'il. En al-kurata is maf'ul bihi. En dat is wat er gevraagd werd. En voor wat betreft je eerste zin, dat kun je eigenlijk ook gebruiken. Je kan ook zeggen, Yalabu Abdurrahmani al-kurata. Zonder bi al-kurati. Abdurrahman speelt de bal. Dat mag. Of met de bal. Dat kan ook. Tayyip. Dan gaan we naar oefening 3. Dus de overige woorden mag je afmaken voor je huiswerk. Oefening 3. ائتي بثلاث جمل يبتدئ كل منها بفعل ماض معتل الآخر بالألف يمتن زين معك يشتاب دري زين الماكياي مارن أين زين دي بخنت متن فعل ماضي معتل الآخر بالألف dat wil zeggen je moet een zin maken met een fi'al madi معتل الآخر dus de laatste letter in deze fi'al moet alif zijn wie سلفي تفضلي بكى الغلام الصغير heel goed بكى الغلام الصغير بكى betekent huilde الغلام dat is kind of de jongen الصغير is de kleine dus de kleine jongen huilde بكى is fi'al madi en hij eindigt op een alif ألف آه، دي شما الليا دي أوبن ليا لايكت مار دان زوندر بنت إيروندر أحسنت إيمان تندرس من أندر زين متن فعل ماضي معتل الآخر بالألف ناصرة السنة تفضلي رأى الرجل الصالح الرسول في المنام هي الخط رأى الرجل الصالح الرسول في المنام رأى betekent zag الرجل الصالح de oprechte man الرسول de profeet of de boodschapper في المنام in de droom de oprechte man zag de profeet, sallallahu alaihi wasallam, in de droom. Heel goed. Ra'a is fi'al madi en hij eindigt op een alif en het is dus fi'al mu'tal al-akhir. Iemand anders? Niemand? Dan gaan we naar de volgende. إيتي بثلاث جمل يبتدئ كل منها بفعل ماض معتل الآخر بالياء اتسالفد أص نت مار نو حرف العلة إس الياء إن خين ألف دس جملة مفيدة مدار فعل ماضي معتل الآخر بالياء أين دخت أوبن ياء vie. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناصرة السنة تفضل رضي الأب عن, عن ابنه أحسنت رضي الأب عن ابنه the father was tevreden over zijn zoon. Radia is dus fi'al En hij eindigt op een ja. Vandaar dat hij mu'tal al-akhir bil is. Nog iemand anders, een ander voorbeeld? Zo niet, dan اوكي السلفيه تفضلي بقي الطفل وحده هي الخوت هات كنت بليف الين بقي بتكنت بليف بقي الفعل ماضي هاي اين دختوب بالياء انا تجدوس فعل ماضي معتل الاخر بالياء Heel goed. De volgende is hetzelfde, alleen moet mu'tal al-akhir bil alif. Oh, oké. <laughs> ik, ik, ik zag ook iets anders. Eh, in de eerste twee zinnen moet de werkwoord aan het begin zijn. Moet het werkwoord aan het begin zijn van de zin. En in het tweede of in het derde voorbeeld ائت بثلاث جمل يتوسط كل منها فعل ماض معتل الآخر بالالif. Dus nu moet je een zin maken met een fi'l madi mu'tal al-akhir bil-alif, maar dan in het midden van de zin, niet aan het begin. Wie probeert dit? طيب جستس ناصرة السنة تفضلي طيب دوخن كير نعم geen probleem volgende مات الشيخ وبكى الطالب لموته أحسنت مات الشيخ وبكى الطالب لموته de شيخ ging dood en de leerling of de student die huilde voor zijn dood. hetzelfde. Dus fi'al mudari' of fi'al madi. Mu'tal al-akhir. Bilya. Bilya nu. En hij komt voor in het midden van de zin. Zuster Umm Samsam, tfaddal. Met alif, tfaddal geen probleem. Met alif wil ik ook horen. محمد بقى في المسجد Wat is de betekenis hiervan? Wat wil je hiermee zeggen? Ja, nee, het is niet dat het niet kan, maar ik wil alleen weten wat je daarmee bedoelt. Wat de betekenis daarvan is. Bleef. Nou, van yabqa. Mudara. Nee, niet yabqi. Yabqa. Dus baqiya yabqa. Baqiya yabqa. Dat is de, hoe, het, moet zijn. Baqiya. Uh, even kijken, wat was die zin ook weer? Ik zal even kijken. Mohammedun baqiya fil masjidi. En niet baqa. Baqiya. Heel goed. Het is dus eigenlijk met de lia en niet met de alif. <laughs> Toch? نعم Uh, محمد بقي في المسجد بقي الفعل معتل الآخر بالياء امضتي اين دخت مثل الياء امضتي حرف العلة نعم هيرخد تمرين الرابع افني فير ايتي بثلاث جمل يبتدئ كل منها بفعل مضارع معتل الآخر بالalif. Wat moet je doen? Is nu uh, een, een zin maken die begint met fi'al mudari'. Geen fi'al madi, maar fi'al mudari'. معتل الآخر بالالف. نعم. Wie probeert het? Is de vraag duidelijk? een zin maken met mudari' mu'tal al-akhir bil alif aan het begin van de zin. ناصرة السنة تفضلي يبقى محمد وحيدا في القسم أحسنت محمد blijft alleen of ja blijft alleen in the class يبقى الفعل مضارع مرفوع en ايفا اوبلتن اوب دي اعراب يبقى الفعل فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر Ik heb net een Arab gedaan. waarbij een fi'al mudari' eindigt met de ja, toen zei ik منع من ظهورها الثقل nu منع من ظهورها التعذر ik zal het even uitleggen يبقى اسم فعل مضارع daar zijn we het allemaal over eens يبقى is فعل مضارع en فعل مضارع is altijd مرفوع Wat is het teken van rafa? Meestal is het teken van rafa damma. Alleen hier is dit damma niet duidelijk zichtbaar aan het eind van het werkwoord. Je ziet daar geen damma boven de elif. En je mag het ook proberen om het uit te spreken, maar het lukt je niet. In het geval van Yajri bijvoorbeeld, Yajri, je kan wel proberen, je kan zeggen Yajriyu. Yajriyu. Het is wel mogelijk. Maar Yabqa, het is niet mogelijk, ook al probeer je het. Yabqa, ja, hoe wil je het zeggen? Vandaar dat we zeggen, Mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Degene die heeft belemmerd dat die damma duidelijk zichtbaar wordt aan het eind van het woord, op die elif, dat is at-ta'azzur, de onmogelijkheid. Het is onmogelijk. at betekent eh, onmogelijk, onmogelijk, een onmogelijkheid. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik zal het nog een keer herhalen. Yabqa is fi'al mudari' marfu' bid-dammati al-muqaddarati 'ala al-alif منع من ظهورها التعذر طيب آه، نو نزين مت فعل مضارع نزين دي بخينت مت فعل مضارع زودانه بدي فعل معتل الاخر بالواو زي ماكت ديزي زين فعل مضارع معتل الآخر بالواو Dus الواو wauw أين فان الفعل نعم al-fi'al. نيماند طيب. Zuster ناصرة السنة تفضلي. يدعو العبد ربه تضرعا وخفية وخفية. أحسنت. نعم. يدعو يدعو إذ فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها النسمة is يولي التعذر أف الثقل voor ديت خفور het يدعو إذ فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل أوف التعذر دي خيف تنظر نيمانت Even kijken. Jullie begrijpen wat at-ta'azzur is? En wat at-thiqal is? Of niet? Nee. Ik niet. Ik heb het stuk gemist. Oké. Nee, ik ben er pas. Oké. Okay. at dat is onmogelijkheid. Onmogelijk. En at-thiqal dat komt van het woord thaqil, zwaar. Zwaar op de tong. En het dat is onmogelijkheid. Onmogelijk voor de tong om het uit te spreken. Dus athiqal is zwaar voor de tong om het uit te spreken. En at is het onmogelijk voor de tong om het uit te spreken. Mijn vraag is, yad'u. Eh, dat is een fi'al mudari'. En Een fi'al is altijd marfu'. Maar hier zien we het damma niet aan het eind van yad'u op de En daarom zeggen we in Arab: muqaddara damma muqaddara 'ala al-waw. Die is denkbeeldig op de waw. Die is niet zichtbaar op de waw. Maar wat heeft die damma tegengehouden om zichtbaar te worden? Is het at-ta'adhur, onmogelijkheid? Of is het at-thiqal, zwaar voor de tong? طيب zuster Umm Sousan, تفضلي Ik denk athiqal, het is niet onmogelijk toch. Ahsend, naam, asiqal. Het is wel mogelijk. Je kan zeggen, je kan zeggen yad'uwu. Yad'uwu. Dit damma kun je wel uitspreken op de luau. Maar het is zwaar voor de tong. Yad'uwu. Gewoon yad'u. Klaar. En niet yad'uwu. Vandaar dat het zwaar is en is het weggelaten. Ahsend. Ik hoop dat het duidelijk is. En een, voorbeeld van eh, eh, eh, ta'azzur, uh, dat is bijvoorbeeld yabqa. Yabqa Muhammadun wahidan fil qismi. Yabqa. Je kan niet zeggen yabqa oeh of zo. Die, die damma kun je helemaal niet uitspreken. Het is onmogelijk. En daarom zeggen we يبقى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر Het is gewoon onmogelijk om het zichtbaar te zijn. Uitspreken, zichtbaar uitspreken. طيب even kijken. إتي بثلاث جملية تجئكم توسطوا Nu gaan we naar oefening 6. Oefening 6, bladzijde 5. ضع مضارعا لكل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة عفوا ضع مضارع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة وبين أهو معتل الآخر بالألف أم بالواو أم بالياء Dus wat moet je doen? Je hebt hier af'aal madi. Je hebt hier werkwoorden in het verleden tijd, in de verleden tijd. En die moet je omzetten in tegenwoordige tijd, in modare. En daar een zin mee maken. een zin maken met de volgende woorden, zodanig dat ze omgezet worden in fi'l modare. En dan moet je zeggen of het ma'tal al-akhir bil-alif, of bil-waw, of bil-ya. We beginnen met da'a. Wie probeert da'a? Da'a betekent aanroepen. Hij riep aan. Hij deed smeekbeden. Da'a is fi'al madi. Wat is al-mudari' daarvan? Wat is al-mudari' van da'a? Wat is al mudara van da'a? Dat moeten jullie weten. Zuster Umm Zubayt, faddali. Yad'u, ahsend. Yad'u. Yad'u. En nu in een zin. Zuster Nasirat sunna heeft al eerder een zin gemaakt. يدعو العبد ربه تضرعا وخفية إمام تندرسون زين عبد الرحمن تفضل Maakt het wat uit of het in het werkwoord of in het werkwoord in het midden of begin is? Nee, hier wordt niks over gezegd. Dus maakt niet uit waar het is. Als het maar jumla mufida is. Het maakt dus niet uit. لا إله إلا الله أم سوسن تفضل رشيد يدعو إلى الله أحسنت رشيد يدعو إلى الله هاي روبت دوش رشيد روبت آه، روبت صوت الله آن آه، نعم دوش يدعو هير إسفعل معتل الآخر إست بالواو بالياء أو بالألف معتل الآخر بالواو بالألف أو بالياء أم سوسن بالواو هل خد صفا Safa هت het volgende صفا Safa betekent hij is helder geworden. Werd helder. Weet iemand wat de mudara daarvan is? Safa. Safa. Wat wordt de mudara daarvan? Wie weet dat? Salafiyat van Dali? يصفو أحسن صفا يصفو صفا يصفو En nu geef ik jullie een regel. Nu geef ik jullie een regel. Als al-madi van fi'al al-mu'tal al-akhir eindigt met een alif, dan is al-mudari daarvan altijd mu'tal الآخر بالواو صفا يصفو يكنجخ يصفي أف يصفى دعا يدعو يكنجخ يدعي أف يدعى Is het duidelijk? الفعل مضارع دي معتل الآخر مت الألف عن التأينت المضارع دارفن إس معتل الآخر بالواو شكا يشكو دنا يدنو Hebben jullie dat? Is dat begrepen? Tayyip, alhamdulillah. Dan uh, als laatste ga ik nu even naar oefening 7. ضع ماضي كل فعل أو كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة وبين أهو معتل الآخر بالالif en bilja. Dus wat moet je hier doen? Je moet, we hebben hier fi'al mudara. Daar moet je een madi van maken en een jumla mufida. En vertellen of het mu'tal al-akhir bil-alif of بالياء ان الماضي heb نويت فعل معتل بالواو je اوف فعل معتل بالالف اوف بالياء نويت بالواو المضارع heb je ze alle طيب يقضي wat wordt الماضي daarvan يقضي طيب عبد الرحمن تفضل قضى أحسنت قضى قضى يقضي إستمت أن ألف ممدودة أوف ألف مقصورة قضى zal het even uitleggen wat alif mamduda is en alif maksora is. Alif mamduda is de alif die lijkt op een stok. En alif maksora, dat is die alif die ja, die eruit ziet als een ja, maar dan zonder punten. In dit geval qada heeft hij een alif mamduda, een stok, of een ja, zonder punten. Selfie, tfaddal. Alif maqsoora. Ahsend. Alif, dus dilia zonder punten. Waarom? Kun je dat uitleggen? Waarom is het alif maqsoora en niet alif memduda? Waarom niet alif die op een stok lijkt? Kun je uitleggen waarom? Nou, ik heb het net uitgelegd. Ik zei net, ik heb net een, een regel genoemd. En die is hier van toepassing. Wat heb ik nog net gezegd? Ik heb gezegd dat een fi'al madi die mu'tal al-akhir is met een alif. Zijn mudara is altijd معتل الآخر بالواو is معتل الآخر بالواو dus als qada معطل الآخر بالألف الممدودة بالألف الممدودة dan moet het, wat, wat, wat moet dan al-mudari' zijn van qada? Als die alif van qada alif memdouda was, dus die alif die lijkt op een stok, dan zou het yaqbu zijn. Ja, dan zou het yaqdu zijn. Maar het is yaqdi. Dus de, mudari, de maadi daarvan moet, kan nooit fi'al mu'tal zijn bil alif. Want het is yaqdi en niet yaqdu. Is het duidelijk of is het eh, een beetje ingewikkeld? Misschien dat ik het ingewikkeld heb gemaakt. Alhamdulillah. Dus de regel is, als je een fi'al madi hebt die mu'tal al-akhir is met alif mamduda, dan is de mudari' daarvan, daarvan altijd fi'al mudari' mu'tal al-akhir bil waw. Dus als je een wow ziet in fi'l mudari' aan het eind, dan is de madi daarvan fi'l mu'tal al-akhir bil-alif. Dus als fi'l mudari' eindigt op een wow en je zet de fi'l mudari' in fi'l madi, dan komt er alif ahsant. Ja. Het is alif maksura, omdat de modaria een ja heeft. Heel goed. Nou, deze constateringen zijn allemaal goed. Wafika barakallahu ta'ala. Nou, yeshu. Yeshu. Wat is de madi daarvan? Yashhu. Wat is de madi daarvan? Yashhu betekent zich uh, eh, hoe oh, zeg je dat ook weer? Saha Yashhu. als iemand is weggezakt met zijn gedachten. Dat hij niet meer weet wat hij gedaan heeft. Dat is Assehu. sahu Naam. Zuster Om Wat is de madi van Yeshu? Aan de hand van mijn uitleg van net moet jullie het kunnen zeggen. Saha. Ja, in het Nederlands mag je schrijven wat je wil schrijven. Maar wat voor alif is dat? Is het alif memdoede of alif maqsoora? Om 11 uur Allah zullen we stoppen. Alif memdoede, ahsan. Waarom? Oké. Geef niet. We gaan het nog een keer herhalen. Wie weet waarom? Broeder Abdurrahman, dan. Omdat de fi'al mudari' van saha eindigt op een waw. Heel goed. De mudari' is een fi'al. معتل الآخر بالواو eindigt op wauw, dan is het automatisch dat al الماضي فعل معتل بالالف الممدودة als je een wauw ziet aan het eind van een fi'al modari dan is fi'al madi fi'al mu'tal al-akhir bil alif al-mamduda. is het duidelijk? Dus als de modara is met een wauw, is de madi met een alif Wat voor alif? Een alif mamduda. Want de andere alif is ook een alif. Die ja zonder punten. En als de mudaria is met een alif, is de madi met een wauw. Naam, nou, alif mamduda. Dus bij die alif die je net hebt genoemd, moet, al, moet nog alif mamduda erachter staan. Want de andere alif wordt ook alif genoemd. De lia zonder punten. Dat is een goede conclusie. En alif maqsura dan, als mudaria is met alif maqsura, dan kan het zijn dat de madi een lia heeft of een alif maqsura, maar nooit alif memduda. بقي يبقى بكى يبكي سي دان كانت ألف زين مع ضد ألف مقصورة أوف ليا زين دوش بقي يبقى انهم خضرايتش بكى يبكي دادلك een beetje ingewikkeld. Het is handiger met een schemaatje. Ah, ik zal eh, kijken of ik een schema kan maken, inshallah ta'ala. Ik zal kijken of het mogelijk is, of, of ik dat voor elkaar kan krijgen. Dan zal ik daar een schema voor maken, inshallah ta'ala. kom, Barakallahu ta'ala. Eh, jullie mogen het huiswerk afmaken, wat we nog niet hebben gemaakt. En eh, gaan we hier stoppen. En als iemand een vraag heeft over wat we vandaag hebben gehad, of wat we eerder hebben gehad, dan is de vraag welkom. Nou. وجزاك Inshallah ta'ala. Uh, even kijken. Nee, tot volgende week. Kijk, volgende week, maandag, dan zal het inshallah ta'ala Ramadan zijn. Dan is er geen les. En de volgende les die zal zaterdag erop zijn na Salat al war Dus aanstaande maandag geen les. Wanneer wel? Zaterdag daarop. Even kijken wat het wordt dan. Zaterdag is 30. 30 september. 30 september, inshallah ta'ala, na Salat al-Zohr. Even kijken hoe laat precies. Salat al-Zohr is om half twee, dan zal het om twee uur zijn, inshallah ta'ala. Om twee uur is de volgende les, maar dat zal ik op de, op de site zetten, zodat iedereen daar kennis van neemt. Maar dan kan ik niet naar Salat op Dar. Lam staan. Ja, ik heb eh, een bericht rondgestuurd daarover. Ik denk dat, je, dat ik ook jouw e-mailadres heb, broeder Abdurrahman. En eh, de reacties die ik heb gekregen. Oh, dus daar weet je niks van. <laughs> Laat staan. Ehm, de reacties wat ik heb gekregen. Nou, ik heb eh, de mogelijkheid, de opties gegeven eh, zaterdag na Salat al-Asr of na Salat al-Dhuhr. En de meerderheid was ervoor om na Salat al-Dhuhr te geven. Dus dan wordt het inshallah ta'ala Salat al-Dhuhr. Maar dat is alleen tijdens de Ramadan. De vier weken van Ramadan. Bi'inillah ta'ala. Inshallah ta'ala. Zijn er andere vragen? تفضلي zuster أم سوسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Van twee uur tot hoe laat ongeveer? Eh, ja. Twee, drie, vier. Het zal niet twee uur duren, denk ik. Ik denk hoogstens tot vier uur. Tenzij het uitloopt als er te veel vragen zijn of zoiets. Ik denk ongeveer vier uur Inshallah ta'ala. وجزاك Nog andere vragen? Geen vraag. dan laat ik het hierbij bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ik ben later binnengekomen, heb nu dus geen vragen, misschien na het luisteren van de opname, inshallah ta'ala. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن تطفو خندكير بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته